dat ik niet weet waar jij bent, maar dat mijn hart zo brandt. Ik stuur mijn brief daarom naar de liefste.